Na het ongeluk werd ze gevonden door voorbijgangers. Ze was buiten kennis en werd in zorgwekkende toestand... in het ziekenhuis opgenomen. De automobilist was er vandoor gegaan. Later in de ochtend kon de politie de man aanhouden omdat op de plek van het ongeluk een buitenspiegel was achtergebleven. Volgens de politie bleek bij zijn aanhouding dat hij had gedronken. Of hij al had gedronken toen hij het meisje aanreed, wordt nog onderzocht. Het aantal kinderen dat wereldwijd alleen op de vlucht is... is sinds 2012 vervijfvoudigd. Dat staat in een rapport van het Internationale Rode Kruis. Volgens de organisatie waren er vorig jaar 300.000 kinderen alleen op de vlucht. Ze lopen kans op verkrachting, seksueel geweld en mensenhandel. Het Rode Kruis pleit voor humanitaire hulppunten langs routes die migranten gebruiken. Ook zouden overheden en hulporganisaties het personeel beter moeten trainen op het herkennen van kinderen die gevaar lopen. Een lijmbus die onderweg was van Amsterdam naar Frankfurt is vannacht compleet uitgebrand. Het gebeurde op de A3 in Hessen, op 50 kilometer van Frankfurt. Alle passagiers konden de bus op tijd verlaten. De brand brak uit aan de achterkant van de bus. De oorzaak is niet bekend. Qatar stapt uit de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen. Het land wil zich concentreren op de productie van vloeibaar aardgas. Qatar is de grootste aardgasproducent ter wereld. Het produceert 77 miljoen ton aardgas per jaar. Eind 2024 moet dat 110 miljoen ton zijn. De OPEC werd in 1960 opgericht. De landen die lid zijn spreken onder meer af hoeveel olie ze maximaal uit de grond halen... zodat ze invloed kunnen uitoefenen op de prijs. Het weer, het is vrijwel overal droog.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 Give me the music, make me jump and fun. It ain't go done. Give me the I it, I go burn ritme, ritme. van ZFM. Some days, things just take way too much of my energy. I look up and the whole room's spinning.